Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederlandse rechters stemmen over de terugkeer van het meisje Insia. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Het meisje van drie werd in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen. Maar de vader ging in beroep. Het gerechtshof veegt die uitspraak van de rechter nu dus van tafel. De moeder van het meisje liet eerder weten dat een familierechter in India heeft gezegd... dat het kind voor 27 maart terug naar Nederland moet. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het Haagse Hof voor de rechtsgang in India. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan toen ze al fietsen druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietster lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed twee dagen later aan haar verwondingen. In Turkije komt de Duitse journalist Denis Yücel vrij. Yücel is correspondent in Turkije voor de Duitse krant Die Welt. Wanneer hij wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Yücel werd vorig jaar februari gearresteerd nadat hij had gepubliceerd over gelekte e-mails van de Turkse minister van Energie. Volgens Turkije verspreidde hij daarmee terroristische propaganda. De minister van Energie is een schoonzoon van Erdogan. Waarom Ugel nu wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Schaatster Esme Visser heeft goud veroverd op de 5 kilometer in Pyeongchang. De debutante op de Olympische Spelen reed de afstand in 6 minuten 50 seconden en 23 honderdsten. Ze is na Yvonne van Genep de tweede Nederlandse die de lange afstand wint. Het zilver werd gewonnen door Martina Sablikova en het brons ging naar de Russische Voronina. Het weer nog, zon en stapelwolken vanmiddag in het noorden kans op een bui. Het is tussen de 6 en 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen ook droog en zonnig. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is de vertraging tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 10 minuten.